Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft de republikeinse voorverkiezingen in de staat South Carolina gewonnen. Zijn enige concurrent is Nikki Haley. Zij wist in haar thuisstaat niet genoeg stemmen te halen en heeft tot nu toe geen enkele voorverkiezing gewonnen. Met de voorverkiezingen bepalen Amerikanen de presidentskandidaat van hun partij. Bij de Democraten gaat president Biden zo goed als zeker de kandidaat worden. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben opnieuw Houthi-doelen in Jemen aangevallen. Dit keer waren het er zeker 18. Onder meer wapenopslagen en lanceerinstallaties voor raketten zouden zijn geraakt. De Houthis staan achter Hamas en vallen op de Rode Zee al maanden vrachtschepen aan... van landen die volgens hen solidair zijn met Israël. In Oostenrijk is geschokt gereageerd op de moord op drie vrouwen in een bordeel... De vrouwen werden vrijdag met veel geweld doodgestoken op een werkplek in Wenen. Een Afghaanse man van 27 zit vast voor de moorden. Op een andere plek in de stad is een woning... werden nog twee andere lichamen van vrouwen gevonden. Het gaat onder meer om een moeder en haar dochter. De vader is de verdachte. Een Oostenrijkse vrouwenorganisatie vraagt om een nationaal actieplan... om geweld tegen vrouwen aan te pakken. Tijdens een technofeest in het Gelredome in Arnhem zijn meerdere mensen onwel geworden. De veiligheidsregio vermoedt dat er met pepperspray is gespoten. Ongeveer tien slachtoffers zijn ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoeft mee naar het ziekenhuis. Het is voor niet voor het eerst dat er pepperspray wordt gebruikt op een festival. Zakkenrollers gebruiken het als afleiding om festivalbezoekers te beroven.